Volgens de Britse krant The Daily Mail zijn tot nu toe al 94 lichamen geborgen. Het zou gaan om Bosnische moslims en Kroaten die in 1992 bij etnische zuiveringen zijn gedood door Serviërs. Het graf is ontdekt in de, in de stad Tomasica in het noordwesten van Bosnië, in de buurt van de grens met Kroatië. De onderzoekers verwachten dat er nog meer lichamen worden gevonden. De burgeroorlog in het land begon in 1991 na het uiteenvallen van Joegoslavië en eindigde in 1995. Syrië heeft de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens nieuwe informatie gegeven over zijn chemische wapens. Volgens de OPCW in Den Haag wordt de nieuwe informatie nu onderzocht. Over de eerdere informatie die Syrië op 21 september naar het OPCW stuurde zijn geen officiële mededelingen gedaan. Volgens schattingen heeft Syrië meer dan duizend ton aan onder meer sarin en mosterdgas. Het is de bedoeling dat de wapens voor 1 juli zijn vernietigd. Inspecteurs van de OPCW zijn momenteel in Syrië om de grootte van het arsenaal in kaart te brengen. Russische ambassades over de hele wereld hebben honderdduizenden e-mails gekregen van Greenpeace-aanhangers. De milieuorganisatie meldt op haar website dat al ruim 700.000 mensen een mail hebben gestuurd. Daarin wordt gevraagd om de vrijlating van 30 opgepakte activisten van het schip Arctic Sunrise. Die werden op 19 september door de kustwacht aangehouden bij een protestactie bij Nova Zembla. Ze zijn aangeklaagd voor piraterij en kunnen 15 jaar cel krijgen. Onder de opgepakte activisten zijn twee Nederlanders. Het weer bewolkt en vooral langs de oostgrens enige tijd regen. Minima rond 14 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en vooral smiddags wat zon.